Mariette Krol met het NOS Journaal. Rond deze tijd begint in Rio de Janeiro de openingsceremonie van de Paralympische Spelen. Een van de hoogtepunten is het aansteken van de Paralympische vlam... die gisteren aankwam in de Braziliaanse stad. Sporters van de 160 deelnemende landen trekken in een parade door het Maracana-stadion. Voor Nederland wordt de vlag gedragen door atlete Marlou van Rijn. Opnieuw is een reactor van de kerncentrale in Tihange in België stilgelegd. Dat gebeurde omdat een gebouw met pompen beschadigd raakte tijdens werkzaamheden. Volgens centrale eigenaar e- Engie Electrabel is er geen gevaar voor personeel en omwonenden. Bij de kerncentrale in Tihange, 45 kilometer onder Maastricht, zijn geregeld problemen. De Tweede Kamer wil dat de centrale wordt gesloten. De Amerikaanse president Obama en zijn Filipijnse collega Duterte hebben een Azië-top in Laos kort met elkaar gesproken. Daarmee lijkt de rel gesust die ontstond doordat Duterte Obama tegenover Filipijnse media hoerenzoon had genoemd. Obama annuleerde daarna een ontmoeting die hij met de Filipijnse president zou hebben. Wat Obama en Duterte nu besproken hebben is niet bekend. In Barcelona zijn twee mannen opgepakt die een zwangere moslima in haar buik zouden hebben getrapt. De vrouw werd op straat door het tweetal uitgescholden omdat ze een nikaap droeg. Daarna kreeg ze een schop. Volgens de Spaanse politie hebben de twee verdachten banden met extreemrechtse groepen. De vrouw en haar ongeboren kind zijn niet gewond geraakt door de aanval. Nederland is van alle Europese landen het meest kwetsbaar voor natuurrampen, staat in een onderzoeksrapport van de VN. Door de stijgende zeespiegel is de kans op overstromingen groot, zeggen de onderzoekers. Maar een Nederlandse risicodeskundige zegt dat het VN-rapport te weinig rekening houdt met de maatregelen die hier tegen eventuele overstromingen zijn genomen. Het weer dan, vannacht is het vrij helder, het koelt af naar een graad of 14.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 grow. with room to grow. And yes, we've just begun. Karen Carpenter met haar bijzondere en zeer herkenbare stemgeluid. Prachtige stem had ze. Helaas overleden, maar haar muziek leeft voor altijd eh, in ons voort, om het zo maar eens te zeggen.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 White Plains, When You Are a King. Nou, deze kent u ongetwijfeld ook, want dat is een prachtig nummer. Gezongen door Barry Manilow. Een van zijn grotere hits. Niet de Cobacabana, dat is even te heftig voor dit programma. Nee, Mandy natuurlijk. another day. lief meisje, Mandy. Ja, dit was de Cobacabana, maar die ga ik niet draaien. Nee, dat ga ik niet doen. Nee, dat is eventjes te snel voor dit programma. Het is een easy listening muziekprogramma, luisteraars. Het was wel een heel gezellig nummer trouwens, hè, de Cobacabana. Ben ik 100% met u eens. Uh, ware liefde vergaat niet, oftewel True Love Ways. Peter and Gordon. You know why Why you and I still by day. Ja, daar heb ik nog hele speciale herinneringen aan luisteraars. Wil ik u wel verklappen hoor, mag u wel weten. Uh, een van mijn eerste meisjes, eh, daar was ik mee verloofd. En wij hadden samen dit liedje als ons, eh, ja, hoe zeg je dat? Lijflied. Echt gebeurd in mijn leven. Het is helaas niet aangebleven. Op een gegeven moment, ja, hoe gaat het als je heel jong bent? dan eh, gaat het soms weer uit en dan eh, vind je weer een nieuwe liefde. Nou, eh, in ieder geval, dit nummer was wel heel speciaal voor mij. The sun ain't gonna shine anymore. Nou, zo erg is het niet gebeurd in mijn leven. Het zonnetje schijnt nog elke dag. Vandaag ook weer. Toen was ik op het water, heerlijk, op de kaag. En we voeren naar Leiden. En ik heb niet hoeven Leiden. Want Leiden is, doe je met een lange ei. En dit was Leiden met een korte ei. Het was een mooie plaats. Volgende maand, 3 oktober, alweer Leidens ontzet. Wordt het alweer gevierd dat, eh, ja, Leiden werd ontzet, geloof door de Spanjaarden of zo. Ik weet het niet. Kent u geschiedenis? Weet u het? Nou, moet u maar even op Facebook antwoord geven op de vraag van... wat betekent er eigenlijk Leiden ontzet? Nou, niet dat de zon niet meer schijnt. Dat wordt gezongen door de Walker Brothers. Ja, ja. Loneliness. wat jammer. Nou, de sun ain't gonna shine anymore. En de Walker Brothers, die houden er ook al mee op. Wat, een pech. Wat, nou, maar er komt een heel mooi nummer voor in de plaats. Eh, en dat is eh, Eva Cassidy met You Take My Breath Away. Oftewel, jij doet mijn ademhaas stokken. Vertaal ik het goed zo? Ja, denk het wel. Sometimes it amazes me how strong the power gentle and sometimes wild. Sometimes you just take my breath away. And it's too good to slip by, too that you take. als u nou eens een keer een, een, duif wil zien met kippenvel... dan moet u nu even naar de studio komen. Want dit nummer, ik vind het zo prachtig. Daar krijgt een duif zelfs kippenvel van. En een kip geen duivenvel, dat kan ik u verzekeren. <laughs> nou, luisteraars, eh, eh, allemaal flauwekul natuurlijk op een stokkie.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 Ja, het wordt nog even tijd dat je weer even goed terugkomt. Want je back voor goed was Take That natuurlijk de groep... waar ook Robbie Williams uit voortkwam. Hij komt aankomende maand november naar Nederland. Treedt op in het patronaat in Haarlem.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 Naar het patronaatgebouw, daar gaat hij optreden. En ik heb, ben benieuwd of hij nog net zo'nzelfde beetje heese stem heeft. De man gaf altijd de indruk dat hij wat moeite had om de tonen eruit te persen. Maar dat blijkt toch niet zo het geval te zijn, want hij zingt nog altijd. Gethsemane, we gaan... Eh, naar Tim Rice, Jesus Christ Superstar. I only want to say If there is a way Take this cup away from me for I don't want to taste its poison. Feel it burn me, I have changed. I'm not as sure as when we started. Then I was inspired. Now I'm sad and tired. Listen. Surely I've exceeded expectations. Tried for three years, seems like 30. Could you ask as much from any other man? But things you ask of me. Let them hate me, hit me, hurt me, nail me to the tree. I'd want to know, I'd want to know, my God. Want to know, I'd want to know, my God. Want to see, I'd want to see, my God. Want to see, I'd want to see, my God. Why I should die? Would I be more noticed? than I ever was before. Would the things I've said and done matter anymore? I'd have to know, I'd have to know, my Lord. Have to know, I'd have to know, my Lord. Have to see, I'd have to see, my Lord. Have to see, I'd have to see, my Lord. If I die, what will be my? weg van Christus werd hier eh, bezongen door eh, niemand minder dan Tim Rice. En natuurlijk een eh, musical van Andrew Lloyd Webber, Jesus Christ Superstar. Zeer de moeite waard om te beluisteren. Wat een stem en wat een verschillende toonhoogtes kan die man zingen. Ongelooflijk. Ja, nou, ik heb nog veel meer mooie nummers voor u hoor. Want het is nog geen 12 uur. We hebben nog een 20 minuten te gaan voordat we het laatste nummer moeten inzetten. Eh, maar dat ga ik nog niet doen, want eh, er zijn nog zoveel mooie liedjes. Waaronder eh, deze.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 van eh, The Family of the Year. Hero heette het nummer. Onthouden. Ja, luisteraars, John Lennon die heeft ook heel wat mooie ballads opgenomen. Waaronder eh, eh, speciaal voor Yoko Ono natuurlijk het prachtige nummer Woman. Mr. John Lennon met Woman. Hoe lang zal het alweer geleden zijn dat dat nummer is opgenomen? het moet alweer jaren geleden zijn, want hij is alweer een hele tijd overleden, vermoord, John Lennon. En de moordenaar die probeerde onlangs nog vrij te komen, vervroegd vrij te komen, maar dat wordt alsmaar afgewezen. Dus die zit, eh, denk ik, voor de rest van zijn leven, hij heeft ook levenslang. Ja, soms wordt er gratie gegeven aan die klanten, eh, maar niet in het geval van de moordenaar van John Lennon. Eh, wat was ik ook weer van plan? Oh ja, The Eyes of Jenny wilde ik eh, gaan draaien. En dat wordt natuurlijk gezongen door meneer Hans Vermeulen. En dan heb ik het over de, over de Sandy Coast. Eh, de computer is aan het zoeken naar het nummer. ik heb het eenvoudig ingetypt. Maar de computer laat me in de steek. Hij vindt het niet, kennelijk. Nou, dan gaan we het straks nog een keer proberen. Maakt allemaal niks uit. We hebben nog meer mooie nummers klaarstaan... Eh, ik ga nog een nummer draaien van de Family of the Year. Omdat het, eh, ik vind de groep eh, die erg, erg mooie nummers heeft uitgebracht. Summer Girl. Nou, het is morgen weer mooi weer, dus hoe toepasselijk. What's your name, Summer Girl? Will you stay until September comes? takes the sun from your blonde hair.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 stars. Family of the Year nogmaals met Summer Girl. Inmiddels heb ik The Eyes of Jenny ook gevonden. Dus eh, gelukkig maar, Hans Vermeulen staat in de startblokken met zijn Sandy Coast. Een grote hit, een van de laatste hits moet ik zeggen. Want daarna heb ik er niet veel meer van eh, Hans Vermeulen vernomen. Hij is verhuisd naar Thailand, daar woont hij. Komt af en toe wel een keer naar Nederland en doet wel eens een optreden in zo'n uh, eh, 60 jaren festival of zo.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 Hm. Ik werp een blik op de klok, luisteraars. En de klok is wederom onverbiddelijk, want eh, het laatste nummer eh, ga, ik er alweer in slingeren. Ik doe dat met eh, Kate Bush, die kent u ook nog wel, hè? dat hoge stemmetje ook. The Weathering Heights, daar sluit ik het dit keer mee af tussen app en vloed. Ik wens u allemaal een hele fijne, rustige nacht toe, zo moet ik het zeggen. En morgen een zonnige donderdag. Nou, dat gaat allemaal lukken.